Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Fluiten, roepen, sissen, veel vrouwen krijgen ermee te maken. Twee op de drie vrouwen en meisjes tussen de 12 en de 25 is vorig jaar wel eens lastig gevallen op straat blijkt onderzoek van het CBS. Het kan om allerlei dingen gaan, vertelt deze criminoloog. Het begint bij uh, eh, na na roepen eh, met eh, grappige opmerkingen. maar het kan ook verder gaan en ehm, vrouwen worden nagelopen, worden soms zelfs ingesloten... zodat ze nou, niet vrij zich kunnen bewegen. Mannen worden ook lastig gevallen. Van hen wordt één op de 5 wel eens nageroepen op straat. Dat is minder vaak dan meisjes en vrouwen dus. Wil jij volgende week naar Marokko, dan moet je je even goed voorbereiden. Reizigers moeten kunnen laten zien dat ze zijn gevaccineerd en een PCR-test hebben gedaan. En ook moet je bij het landen op het vliegveld in Marokko nog een zelftest doen. Het vliegverkeer naar Marokko lag maanden helemaal stil vanwege Omicron. De haven van Rotterdam is de smerigste van Europa. Er gaat ieder jaar bijna 14 miljoen ton de lucht in. CO2, net zoveel als vier kolencentrales. Daar kan Rotterdam best iets aan doen, zeggen onderzoekers. Zo zouden schepen elektriciteit van de wal moeten kunnen krijgen... waardoor ze geen vieze dieselgeneratoren hoeven te laten draaien... terwijl ze in de haven liggen. En het jaar van de tijger is gisteren goed afgetrapt in onder meer Den Haag en Amsterdam. Daar vierden ze Chinees nieuwjaar met vuurwerk, lekker eten en muziek. En die gong en die grote lawaai van de drum, die jagen nou de slechte dingen weg. En de leeuwen natuurlijk die erbij zitten. Vuurwerk, rood, licht, eh, lawaai, allemaal tegelijk. Dat is de hele doel. Normaal gesproken wordt het feest met veel familie en vrienden gevierd, maar dat kon een tijdje niet. We konden twee jaar niet doen, door de lockdowns en alles. Maar nu mogen we weer, dus ja, iedereen is vrij blij ermee. Het weer eerst droog met wat zon, maar vanmiddag trekt er weer regen over het land. Noorden krijgt daar als laatste mee te maken. Het wordt vandaag een graad of 10.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 bewust een oorlog uit te lokken in Oekraïne. Poetin reageerde daarmee voor het eerst op de spanningen rond de grens met dat land. Van alle zeehavens in Europa is Rotterdam veruit de meest vervuilende. Volgens het rapport van een milieuorganisatie wordt in de Rotterdamse haven jaarlijks 13,7 miljoen ton CO2 uitgestoten. Vergelijkbaar met vier keer de uitstoot van een kolencentrale. En de helft van de meisjes en vrouwen tussen de 12 en 25 is het afgelopen jaar wel eens ongewenst nagefloten of nageroepen op straat. Blijkt uit cijfers van het CBS dat voor het eerst onderzoek deed naar straatintimidatie.